Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Zuid-Libanon zijn vandaag bij meerdere aanvallen negen ambulancemedewerkers gedood, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO werden in vijf Libanese dorpen medische teams getroffen toen ze aan het werk waren. De organisatie zegt niet wie er verantwoordelijk is voor de dodelijke aanvallen. Israël viel Zuid-Libanon vandaag opnieuw aan op grote schaal. Het Israëlische leger zegt dat daarbij 170 doelen van Hezbollah werden getroffen. Die beweging is een bondgenoot van Iran. In de regio Iran zijn een Amerikaans marineschip en ongeveer 3500 militairen aangekomen, melden de Amerikaanse strijdkrachten. Daarmee voert de VS de militaire druk op Iran verder op. Vanaf het schip kunnen toestellen opstijgen om mariniers aan land te zetten of luchtaanvallen uit te voeren. Mogelijk gaat Amerika het Iraanse eiland Gark aanvallen. Dat eiland wordt ook wel de hoeksteen van de Iraanse economie genoemd. Ongeveer 90% van alle olie-export loopt via dat eiland. Tienduizenden mensen hebben in Londen gedemonstreerd tegen racisme. Het protest was onder meer gericht tegen de radicaalrechtse anti-immigratiepartij Reform UK. Die gaat aan kop in de peilingen in het Verenigd Koninkrijk. De demonstranten liepen door het centrum van Londen en luisterden naar toespraken en muziek. Onder meer de leden van de Britse band UB40 spraken de actievoerders toe. Het protest eindigde in de buurt van het Britse parlementsgebouw. Bij de vierde etappe van de Italiaanse wielerwedstrijd Coppi e Bartali... is de wielerploeg van Visma Lease Bike lastiggevallen door dronken en agressieve supporters. Een van hen klom op het dak van de ploegleidersauto en probeerde een fiets te stelen. Een ander sloeg met zijn vuist op de ruit. Visma Lease Bike is naar de politie gestapt.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 NW Nightwalk. The on-air dance show. Celebrating 30 years of the hottest dance music radio listening to DJ Mario Sanford and DJ Malzo on CFM's Nightwalk Main Stage. Saturday night on CFM. Turn it up. welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage.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 Big House in Zandvoort. Ja, we waren in de studio en een eh, beetje lol trappen. Je weet wel hoe het gaat. Een eh, drankje erbij, borreltje erbij. En toen kwam dit eruit. Big House in Zandvoort. Zie je, we hebben Zandvoort Nightwalk Stage. Hoop lekker muziek op de radio. Onderweg twee plaatjes van uh, Block and Crown. Zometeen eerst uh, eh, Black and Crown featuring Larue met You Gotta Hold On Me. En daarachteraan hoor je, hoor je ze samen met uh, eh, Laurice met you gave, Me you gave Me Love, moet ik zeggen. Zie je hem zoals voor tijd voor een biertje. En tijd voor jou om jouw warming-up te maken voor jouw stapavond. En eh, straks ga ik je vertellen waar je allemaal naartoe zou kunnen gaan. Maar eerst even lekkere muziek op de radio.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 Zie je hem antwoord naar het bij steeds? Zaterdagavond. Suzanne en Freek. Fluff, jeugd van tegenwoordig. Bente. Pommelien. Thijs en de Dirty Daddy staan op 11 en 12 september op het podium van Appelpop. Bezoekers moeten dit jaar voor het eerst wel betalen voor het eh, festival. Tot nu toe was Appelpop altijd gratis, maar het festival in Tiel maakte vorige week eh, bekend dat bezoekers voortaan moeten betalen. Dat is nodig om de toekomstbesteding te blijven. Om toekomstbestendig te blijven, moet ik zeggen. Zo gaf uh, eh, Appelpop aan. Gratis blijven zou in de huidige markt elk jaar opnieuw een onzekere factor zijn. Met het risico natuurlijk dat uh, eh, Appelpop op zeer korte termijn helemaal zou ophouden te bestaan. En dat is een risico dat we niet willen nemen, zijn de organisatie. En eh, voor de prijs hoef je het niet te laten, want eh, het wordt ge georganiseerd door een stichting. Dus ja, die hoeven geen winst te maken. En de prijzen variëren van 15 tot 20 euro voor een dagkaart tot 30 euro voor een weekendkaart. Dus ja, het is allemaal dat je iets hebt van... Als je kijkt naar de huidige feestjes, 70, 80 euro voor een kaartje... dan valt dit allemaal wel mee. De kaartverkoop voor de komende editie die begint, eh, eh, is al begonnen. Is vanochtend om 11 uur begonnen. Dus Appelpop dit jaar 11 en 12 september. En uh, in Tiel. En je moet alleen wel een heel klein beetje mee betalen. Maar dat moet lukken, toch? Uh, nog, meer, eh, nog meer leuk nieuws. Nou ja, leuk nieuws. de hele week hoor ik eigenlijk allemaal bullshit nieuws. Maar onder andere Jill Helena. Die is verbijsterd en verslag door de beslissing van het OM... om vrijspraak voor Ali te vragen in de zaak voor haar aanranding. We hoorden pas vlak voor het hoge beroep dat justitie dit mogelijk eh, zou gaan doen. Wat nu vooral overheerst is dat ik had gewild dat me dit eh, twee jaar geleden al was verteld. Dat er geen hoge beroep zou komen, zei Jill Helena via de advocaat uh, Sebasse Dijkstra. In plaats daarvan hoorde ik een paar dagen voor het hoge beroep dat er een kans bestond dat ze voor vrijspraak gingen. Dat maakt me verdrietig en voelt als een klap alsof er weer alles, of ik weer helemaal alleen sta. Ja, het is allemaal een behoorlijk gedoe. De zangeres die ontmoette Ali B. Toen hij koos was bij de Voice Voice of Holland vertelde eerder deze week over je advocaat hoe zwaar de rechtszaak in 2024 was. En uit haar slachtoffers bleek dat zij, eh, net als alle andere vrouwen van Ali B, beschuldigde. En eh, zij had ook te maken met bedreigingen. En volgens Jill heel had rechtszaken eh, ook invloed op haar muziekcarrière. Ja, het is eh, tegenwoordig uh, eh, neerslag. Het begon allemaal volgens mij eh, jaren geleden met Bill Cosby. Een van de. Hè? En nou ja, steeds meer beroemdheden die, die worden beschuldigd. Marco Borsato, voor kort vrijgesproken. Ja, het is niet dat ik hem persoonlijk ken, maar ja, ehm, ik vind het op zijn plek. Ik geloof niet dat hij het... Er zitten haken en ogen aan, maar nee. Bij Ali B, ja, ik weet het niet. Hè. Ik weet het niet. Laatst waren er ook eh, verschillende DJ's in de techno-scene... Die eh, eh, worden overal geweigerd tegen boycott. Aan de ene kant denk ik van ja, ik snap het wel een beetje. Ik ga niemand beschuldigen, maar bij sommige mensen heb ik iets van. Volgens mij heb jij dat echt wel gedaan. Zonder intentie, hè? laten we dat eerlijk zijn. Uh, slok op. een beetje drugs wat al die mensen gebruiken eh, eh, je mag het niet goedkeuren, maar dan gebeuren zoveel dingen. Dus eh, ik denk dat het daar wel een klein beetje mee te maken heeft. En, uh, goed nieuws heb ik voor je. Het belangrijkste nieuws eigenlijk. Bewaren we voor het laatst. David Guetta die komt naar Nederland. De Franse DJ staat op 24 oktober in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En dat gebeurt natuurlijk allemaal tijdens AMF. Oftewel ADE, maar in... Hè, het Amsterdam Music Festival wordt gehouden in de Amsterdam Johan Cruijff Arena. Ik wou zeggen Amsterdam Arena. Zo ken ik het eigenlijk altijd, maar tegenwoordig is het de Johan Cruijff Arena. En eh, was eh, van de week, eh, twee weken geleden was het alweer, was het een groot feest. Hè, want Johan Cruijff ja, werd geëerd omdat hij zoveel jaar geleden is overleden. Ja, ik hou me er niet zo mee bezig, maar... als iemand van mij vraagt wie is het beste voetbal ter wereld... dan zeg ik altijd wel Johan Cruijff. Hè? Dan weet je genoeg. Zie je van zo, want ik loop weer veel te veel. Muziek. Onderweg zometeen Mark Knight, Francesco uh, Capodaglio eerst hoe je Groove Armada met Love Theme.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 The best beats, beats, beats. Only here, here. At the Nightwalk main stage. Frankie Knuckles and a brother named Chippy. Uh huh. And he started to jump up on the beat, and that was just like my birth. Ain't nobody. Eh, as I grew strong, my creators created the Jack, uh, and Jack is what the house is about. You see. beats, beats, beats. Only here, here. At the Nightwalk main stage. Right now on your favorite radio show, the Nightwalk main stage. muziek van Audacity Inc. is natuurlijk uh, disco-formatie eh, uit het jaar 0. Samen met Wayne Soul Avengers met eh, het plaatje Too Close. En dat is natuurlijk een, grote hit. Ik meen, in de jaren 90 was dat een grote hit. En ik hoorde hem een paar keer. En ja, een beetje slijmen natuurlijk. Want ja, ik wilde natuurlijk die plaat wel hebben. <laughs> en ik ben echt een Nederlander. Ik wil alles gratis hebben. Dus ja, en voor mijn radioprogramma. Nou, uiteindelijk heb ik hem dan gekregen. Too Close hoorde je op de radio. En daarvoor hoorde je Mark Knight en Francesco eh, Capadaglio met My Tribute to House. In de Mark Knight eh, remix. En zo werd het even tijd voor eh, de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag 28 maart. De laatste zaterdag van de maand. Dat betekent ook goed nieuws, want dan heb ik weer een feestje. Wat we eigenlijk maar één keer in de maand doen tegenwoordig. En vroeger deden we het tot voor kort in 2025 elke week. En tegenwoordig eh, is het één keer in de maand. Maar in ieder geval, als eerste beginnen we even met Escape in Amsterdam. Daar beginnen we altijd mee. Eh, dat is natuurlijk het feestje Brainwash met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Eh, escape checken voor de website escape.nl. En achter de dek staat natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij heeft ook de line-up in handen. Dus dat betekent dat hij mag zeggen wie er langskomen. En eh, hij nodigt ze dan uit, hè. Laat ik het zo zeggen. Het is niet dat hij zegt ik vind jou lief. Nou oh ja, hè. <laughs> Anders had hij mij ook vast wel uitgenodigd. Nee, grapje. natuurlijk Raimundo achter de deks. vanavond heeft hij meegenomen Frederik Abbas. Eh, Raymond, eh, Ramon Santos, moet ik zeggen. Sexy S is aanwezig en MC Janto zijn aanwezig. Vanavond dus wekelijks feesten Brainwash in de Escape in Amsterdam... met onze eigen Zandvoortse Raimundo... En dat wekelijks feestje. Wat vroeger altijd wekelijks was en tegenwoordig maandelijks... is eh, Encore in de Melkweg in Amsterdam naartoe. Begint elke week eh, rond de klok van... Nee, dat was elke... ja, ik ben er zo aan gewend, hè. Het was altijd... Eh, het is nog steeds, maar nu is het één keer in de maand. Het begint altijd om rond de klok van middernacht. Ze zeggen één minuut voor middernacht. Ja, bijzondere tijd. Op de Lijnbaansgracht in Amsterdam. Encore. En dat is natuurlijk de home of hip-hop, RB en dancehall. En voor meer informatie we elkaar geschreven: encoreamsterdam.nl. En natuurlijk, eh, dat zijn natuurlijk de resident DJ's die altijd aanwezig zijn. Nog meer leuke feestjes? Ja, natuurlijk. Vanmiddag begonnen, om 1 uur zelfs. The Gardens of Babylon, Butterflies in Babylon. De editie. dus we hebben ook morgen een uh, eh, zondageditie. En vandaag begon het om 1 uur, duurt tot vanavond 11 uur in de thuishaventrein natuurlijk eh, op de contactweg in Amsterdam altijd langs de A5. En ik zeg altijd Sloterdijk, hè, dat is altijd makkelijk. Dan weet je ook meteen eh, waar het is. Klein stukje lopen vanaf het station. Dus, eh, en eh, voor meer informatie check gewoon even de website... thegardensofbabylon.com of gewoon op thuishaven.nl. Met onder andere Ame Live, VK Live... Kira, Jamili, Janila Tarsol, Rose Rings, Marta Sira en Stefano Ricetta en nog veel meer. Ik zou gewoon eventjes de website checken en, eh, en dan zou ik morgen heen gaan, want het is toch tot 11 uur. Het is de dat je natuurlijk wel blijft luisteren naar dit programma. Zie je van mezelf voor het Nightwalk Mainstays. Wederom lul ik weer veel te veel. Onderweg zometeen, heerlijke plaat. Als hij in de auto opstaat, dan, uh, dan de ramen eruit. Zo hard zet ik hem. Het is eh, Bob Sinclair en Kisha. Het een oude gouden klassieker. I Can't Wait. In een nieuw jasje natuurlijk. Maar eerst hoe je DJ Fudge met Carry Us Away. lives across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. zaterdagavond op ZFM. Playing all the hits, all the hits on ZFM's Nightwalk. ben steeds Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Dat deden we met uh, eh, Kid Iceland, met eh, Mackie. En daarvoor hoorde je Bab Sinclair en Kisha met I Can Wait in die extended mix. En zo werd even tijd voor de walk 10. Welke plaatsen erg populair in de clubs, op de streams, op de festivals. Ik mag het al zeggen, ook op de outdoor festivals, want die zijn er al hè. En eh, ik was een heel belangrijk feest. Ik word net gebeld. Hoe haal je het in je hoofd je hebt kaarten voor het hele weekend en je zegt er gewoon niks over. Nee, mijn excuses. Op de NDSN-werf, het hele weekend, digital, oftewel digitaal. Een van de grootste dance-evenementen eh, op de NDSN-werf. En dat is het hele weekend. En eh, je moet maar even kijken op djguide.com, daar vind je al die informatie. Is het eh, djguide.com of uh, eh, NL? Eh? Nee, djguide.nl, dan kom je er. Volgens mij kom ook, maar doe maar gewoon djguide.nl. En dan vind je daar alle informatie over digital op de ND's en werk. Het is even tijd voor een Nightwalk 10, want ik dwaal helemaal af. En het is deze week op 10. Milo en uh, Milecrab met Just The Way You Are. Op 9, Ruse en Chester met Another Night. Op 8, Rui met For You As Love. Op 7 Mark Knight en Woo met Clap Your Hands. Op 6 Adam Ten en Azulin met The Warfare. Op 5 Trace met Good Time. Op 4 Chris Tuzzy en uh, Tom It met eh, Wide Awake. Op 3 deze week Another en uh, eh, 45 Ultra met Talk To You. Deze week op 1, nee niet op 1, op 2 wel te verstaan. Frankie Rizardo met Shinjuku, bijzondere naam. Vraag me af hoe die eraan gekomen is. Gaat van de week toch eens even aan hem vragen kom hem vast van de week wel ergens tegen. En deze week op 1 een uh, nieuwe nummer 1 nou in de Nightwalk 10. Dean Turley, het Acting Tough. En die hoor je nu op CFM Zandvoort. Ik moet zeggen, ik vind hem een beetje rustig, maar eh, het is een populaire plaat. Dus eh, Dean Turley, het Acting Tough. Je hoort hem nu, de nummer 1 in de Nightwalk 10. bitches talking shit, acting like they can't be touched. When it's time to fight, she the last one to throw a punch. See about herself, she laid back, ain't acting tough. Get up with her crew, she the main one getting bucked. Bitches talking shit, acting like they can't be touched. When it's time to fight, she the last one to throw a punch. See about herself, she laid back, ain't acting tough. Get up with her feet. She the main one getting bucked. Bitches talking shit, acting like they can't be touched. When it's time to fight, she the last one to throw a punch. See about herself, she laid back, ain't acting tough. Get up with her feet. She the main one getting bucked. Bitches talking shit, acting like they can't be touched. When it's time to fight, she the last one to throw a punch. See about herself, she laid it get over her. She the main man. wanna fight, she the last wanna throw a punch. She about herself, she laid back, ain't acting tough. She Get her with her crew, she the main one getting bucked. Bitches talking shit, acting like they can't be touched. When it's time to fight, she the last wanna throw a punch. She about herself, she laid back, Ain't acting tough, get up with her crew. She the main one getting bucked. Bitches talking shit, acting like they can't be touched. When it's time to fight, she the last one to throw a punch. See about herself, she laid back, ain't acting tough. get up with her crew. She the main one getting bucked. Bitches talking shit, acting like they can't be touched. When it's time to fight, she the last one to throw a punch. See about herself ain't acting tough. Get over her shit. She the main one getting bucked. Bitches talkin', shit, actin' like they can't be touched. When it's time to fight, she the last one to throw a punch. She a herself, she laid back, ain't acting tough. Get over her shit. She the main her she the main one getting Every Saturday at ZFM Zanfort.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 Ismaël